ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... Heb je, heb je tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen ook een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ruim 5 minuten vast...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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gelekte gegevens van Odido bevatten ook enkele tientallen BTW-nummers van bedrijven. In BTW-nummers van voor 2010 is het BSN-nummer van mensen met een eenmanszaak verwerkt. Een Brabander moet een jaar de cel in omdat er werkende antieke vuurwapens in zijn huis werden gevonden. Hij is lid van de Geuzenbond, die door de NCTV wordt aangemerkt als extreem rechts. De politie kan de man op het spoor na een tip van de AIVD. En verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer zeggen dat premier Jette een valse start heeft gemaakt met zijn standpunt over de AOW. Het kabinet wil de AOW-leeftijd verhogen, maar de oppositie niet. Onder meer GroenLinks, PvdA, PVV en ChristenUnie willen dat het hele plan van tafel gaat. Het weer droog bij 9 tot 12 graden. Vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dit is ZFM. It it makes me wanna run away away and And hide. It's It's it's It's all all all all all about about about about the the the the money. money. dum dum dum dum. dum dum dum dum. da da da da I I don't think think funny. us fade we We got wrong anyway. find strange ways. tell me how we fail to understand. It's all about the money, all about the dum dum da da dum dum.